Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De stembureaus zijn dicht. Vanaf nu zijn ze daar druk met het tellen van alle stemmen. Tot kwart voor acht had 66% van de stemgerechtigden ook echt gestemd. Nou, de hele dag was de opkomst iets lager dan bij de Kamerverkiezingen in 2017. Verslaggever Gerry Eikhoff stond vandaag bij een stembureau in Enschede. En bij hem viel het volgende op. Een paar dingen zijn me erg opgevallen. Namelijk veel kiezers hebben hun stem laten bepalen door kieswijzers of door de debatten. Veel kiezers hebben strategisch gestemd. Ja, volgens de laatste peilingen wordt de VVD, de PVV of GroenLinks-PVDA de grootste partij. Militairen van het Israëlische leger hebben de tunnel onder het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad verder doorzocht. Ze zouden veel wapens hebben gevonden en ook aanwijzingen dat Hamas daar gijzelaars heeft vastgehouden. Intussen zegt de Palestijnse tak van de hulporganisatie Rode Halve Maan dat het Israëlische leger ambulances tegenhoudt op de grens tussen Noord- en Zuid-Gaza. Het weghalen van patiënten uit het Al-Shifa ziekenhuis zou daardoor uren vertraging oplopen. Twee bewakers van de gevangenis op Schiphol krijgen hun baan niet terug. De cipiers hadden de verkeerde gevangenen vrijgelaten. Het gebeurde allemaal 2,5 maand geleden. De verwarring ontstond omdat beide gevangenen dezelfde achternaam hadden... en de bewakers hen dus door elkaar hadden gehaald. Nou, de man die onterecht is vrijgelaten is nog steeds niet gevonden. En een bizarre vondst in een bushokje in Renen in Gelderland. Daar is een sarcofaag gevonden. Dat is zo'n ding waar vroeger Egyptische mummies in werden begraven. Nou, de doodskist was op het bankje neergelegd. Een wijkagent zegt op Insta dat hij het, bizarre, het nogal bizar vond... dat hij die melding eh, kreeg toen hij hem binnenkreeg. Er lag gelukkig niemand in de doodskist en de gemeente pikt de kist nu op. Wie erachter zit is nog een raadsel. De wijkagent zegt ook dat Halloween inmiddels toch echt wel voorbij is. Dan nog het weer. Vanavond valt er af en toe wat lichte motregen. Morgen blijft het op een klein spatje na droog en wordt het tussen de 11 en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.